is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Minister Leers heeft op verzoek van premier Rutte gesproken met PVV-leider Wilders. Leers zei gisteravond in Pauw en Witteman dat hij van Rutte een misverstand moest oplossen. Wilders had met Rutte contact opgenomen over uitspraken van Leers in een CDA-blad. Daar had hij immigranten een verrijking van de samenleving genoemd. Wilders had dan op Twitter geschreven dat Leers onzinteksten bezigt. Leers noemde die reactie in eerste instantie overspannen, maar gisteravond zei hij dat hij zich misschien niet goed had uitgedrukt. Dat heeft volgens hem geleid tot het misverstand dat hij zich niet zou willen houden aan de afspraken over vermindering van het aantal immigranten. Leers zei verder dat de Nederlandse arbeidsmarkt migranten met benodigde kennis en vaardigheden goed kan gebruiken, bijvoorbeeld in de zorg. Uit het gestrande Griekse containerschip voor de kust van Nieuw-Zeeland stroomt steeds meer olie. Volgens de autoriteiten is nu 350 van de 1700 ton zware olie in zee en op de stranden terechtgekomen. Het aantal vergiftigde dieren is tot nu toe zeer beperkt. Met olieschermen wordt geprobeerd te voorkomen dat de olie kwetsbare stukken natuur aantast. Door het slechte weer kan er geen olie uit het schip worden gepompt. Het containerschip liep woensdag 20 kilometer ten noorden van Nieuw-Zeeland aan de grond. In Londen heeft de Italiaanse auteur Robert Saviano de internationale Pen Pinterprijs voor moedige schrijvers gekregen. Hij kreeg de prijs voor zijn boek Gomorra, waarin hij de meedogenloosheid en de macht van de Napolitaanse maffia beschrijft. Sinds de publicatie in 2006 wordt Saviano bedreigd. Hij leeft al vijf jaar ondergedoken en wordt 24 uur per dag bewaakt. Een vriend van Saviano nam de prijs in ontvangst. Hij zei dat hij zelf en miljoenen andere Italianen denken dat eh, Saviano, de dapperste Italiaan in de moderne geschiedenis is. Het weer vannacht bewolkt met vooral in het noorden wat regen, minimaal rond 15 graden.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 And I wanna let you know that he really ought to go. I care, baby, can't you see with me? What you see is what you get. I know when when the chances that I'm on so now when he's playing around.